Voor de meeste mensen wel natuurlijk. Hè? Vandaar dit prachtige lied van heel, heel, heel, heel lang geleden van Andy Williams. The most wonderful time of the year. Tweede uur van de show de zondagmorgen van GoFam. De kerstzondagmorgen van GoFam. Met lekkere muziek tot 12 uur. Jeroen van Gent, onze vaste verslaggever, die heeft vandaag vrij. Dus eh, ja, die is met kerstvakantie. Dus daar moeten we even zonder doen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar ook dit uur gewoon heerlijke muziek. My baby does the hanky-panky. baby does the hanky panky. My baby does the my baby does the My baby does the I saw her walking on down the line. Yeah. my baby does the hanky panky. on down the line. Eh, Beach Boys en Ceylon Sailor van eh, het album Holland. Dat eh, net weer in een nieuwe box is uitgekomen vorige week geloof ik. Met allemaal ja, prachtige opnamen, a cappella's en uitgemonteerde dingen. Remixed nummers enzovoort. Wel grappig hoor. Dat ze zoveel jaar na het maken van het album nog ja, nummer opnieuw eh, uitgeven als het ware. 1973 schrijven we. Beach Boys dus en Sailor, Sailor eh, voor Tommy James en de Chandels met Hanky Panky. Ja, ik vertelde je het vorige uur al dat ik eh, natuurlijk eh, samen met mijn collega's, eigenlijk mijn collega's en ik, zo hoort het eigenlijk, aan het eh, kerstbrood zijn geslagen. De stol vol met poedersuiker. En ik heb hier op mijn zwarte jasje, want we zijn hier echt stemmig gekleed hier in de studio. Helemaal passend bij de dag. Dus een zwart jasje, wit overhemd, knalrode strik. Geweldig, ziet er echt paasbest uit. Hoewel best natuurlijk wel een ander feestdag is. Maar goed, dit even terzijde. En eh, nou, daar heb ik dus eh, poedersuiker op gemorst. En nu zit er zo'n witte vlek op mijn revers. En ik weet niet zo goed hoe ik dat er nu weer van afkrijg. Ik ben een beetje aan het poetsen geweest, maar daar wordt de vlek <laughs> alleen maar groter van. Heb jij een idee hoe het moet? <laughs> Nou ja, laat het me weten, want ik zit er wel een beetje mee. Zo'n mooi zwart jasje met zo'n eh, ja, witte poedersuikervlek. Vervelend. Maar het is helaas niet anders. Kom je net bij de show? Fijn dat je erbij bent bij GoFM op deze eerste kerstdag. We hebben echt een prachtige selectie uit de ja, discotheek gemaakt. Zo ook deze van Tanita Tickerum. Luister mee naar Twist in My Sobriety. Goedemorgen. hurting people, nervous people. licht van een open hart. De sneeuw die de straat bedekt. Alles is klaar voor een zalige kerst. Mm. Ik steek alle kaarsen aan. Ik heb de tafel voor twee gedekt. Alles is klaar voor een magische kerst. Met jou de telefoon die gaat heb wel de hele tijd eh, hele klassieke kerstnummers draaien voor je. Maar zoiets nieuws als deze van Nielsen is ook niet voor de poes. Ja. Kerstcadeau, natuurlijk. Hier in de show. Antonita Tickerum en Twist My Sobriety. We verwennen je oren natuurlijk ook op eerste kerstdag. En ik hoop dat je het ook een beetje naar je zin hebt bij ons. Hier in de studio is het in ieder geval heel erg gezellig met koffie. En dus die kerstkrans, maar nu ook al van die chocoladedingetjes. Allemachtig. Dat gaat niet goed hoor. Ja. Je kunt ons straks naar buiten rollen. Hier uit de studio in neuzen. van Al Stewart. Ging over het jaar van de vrouw. De jaar. Of het jaar. Ja, het jaar van de vrouw. Lang geleden, ooit, ooit, ooit, ooit. Zou dat nog eens een keer terugkomen? Of is het toch weer het jaar van de vrouw? En dan vervolgens weer de twee eeuwen van de man. En ik weet dat ik met deze opmerking een eh, flink risico neem. Denk ik. Ik denk dat ik hier zo meteen een draai om mijn oren krijg. Maar goed, dat is niet helemaal in lijn met de kerstgedachte, zullen we maar denken. You're the, Searchers hier bij GoFam met Needles en Pins en L. Stewart dus in The Year of the Cat. Eh, ik kijk even naar onze agenda's. Wel interessant, want de agenda op onze website go-rtv.nl staat vol met geweldige activiteiten die de komende dagen te doen zijn. Zo is er bijvoorbeeld morgen een kerstconcert in Porgy and Bess in de Noordstraat in Teneuzen. Verder is er zwemmen als een zeemeermin. Dat is dinsdag. En dan hebben we ook nog een winterwandeling in Hulst op woensdag. En ook nog een beweegmiddag op woensdag.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 Dat is het natuurlijk. En ze hebben aparte kerstnummers. Zo ook deze die je zojuist dus hoorde in de show. Verder hoorde je Rick Ashley en Never Gonna Give You allemaal om je oren te verwinnen op deze kerstdag. Eerste kerstdag. Heb je al plannen voor morgen? Nou ja, ik zei al, morgen is er natuurlijk een kerstconcert in eh, Porgy Best. Maar je zou natuurlijk ook gewoon naar een meubelboulevard kunnen gaan. Is dat wel een goed idee? Kun je niet beter derde kerstdag? <laughs> Misschien zijn dan de kortingen hoger. Zou zomaar kunnen. Ja, want het is natuurlijk mega, mega druk op tweede kerstdag. En het is het uitje van het jaar, zou je kunnen zeggen. Tijd voor muziek uit Italië geloof ik hè? Was het niet? Of Frankrijk? Ik ben even de draad kwijt. Bandolero. Paris Latino. Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, hein. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur verre de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur verre de Cuba Libre. Dr. B, that's me. Blokhuizen. The weather outside is frightful, and the fire is so delightful. Since we got no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It hasn't your signs of stopping, and I brought some phone for bopping. Lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm.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 jazz kan geen kwaad op eh, eerste kerstdag natuurlijk. Want het is ook nog eens een keer jazz van onze eigen treintje Oosterhuis. Let it snow. Nou, dat gaat niet gebeuren de komende dagen. Dus die hoop is natuurlijk te vergeefs, zou je kunnen zeggen. Eh, verder Bandolero natuurlijk en Paris Latino in de show. Heb je het een beetje naar je zin vandaag op eerste kerstdag? Ehm, ben je nog aan het ontbijt, zou zomaar kunnen, of ben je aan de kerstbrunch? Mooi opgemaakte tafel, prachtig en uh, ja, zet je alles weer op te in. Dan kijk je daarna en dan is het één grote ja, ga ons zou je kunnen zeggen. Allemaal dingetjes en eh, lege schaaltjes. En het is altijd wel weer zonde. Hè? Heb je net zo'n tafel mooi opgemaakt en dan eh, gaat men aan tafel en dan maakt men er weer een leeg boeltje van. Het is niet anders. Wat je zou kunnen doen, eh, als je het vandaag nog niet gedaan hebt, natuurlijk een foto maken van een mooi opgedekte tafel, toch? Zou zo maar kunnen. Ik zou het doen hoor, als ik jou was. En als het voor het ontbijt niet gelukt is, dan misschien vanavond bij het kerstdiner. Mooie muziek hier in de show van José Feliciano. Light My Fire. Kom je er net bij, beetje laat. Maar eh, je bent natuurlijk hartelijk welkom bij GoFam.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 Mm, the time for hesitation only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing een eh, groep in de jaren 60 die noemde zichzelf The Seekers. Prachtige nummers trouwens. Eerlijk is eerlijk. En eh, in de jaren 70 ja, kwamen ze opdraven met de New Seekers. En die waren vooral bekend door eh, hun reclameliedjes. Ja, echt waar. En de nummers die we ook kennen van heel iemand anders en zo. Want dat gebeurt natuurlijk. Hè? ze zongen bijvoorbeeld veel nummers van Melanie. I like to teach the world to sing in perfect harmony. Als dat geen mooie kerstgedachte is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Eerlijk is eerlijk. En verder José Feliciano en eh, een prachtig liefdeslied natuurlijk hier in de show. Light My Fire. Tijd voor weer kerstmuziek, want het is kerstmis.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 Op eerste kerstdag natuurlijk. Paul die hoorde je zojuist met ehm, Wonderful Christmas Time en dus Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. En dat past ook wel met de dag van vandaag. Hè? Misschien is de engel neergedaald, zal ik maar zeggen, om de weg te wijzen. En niet meer teruggekeerd. Zou zomaar kunnen, ja. Zo is het toch? Eh, ik wens je nog een hele mooie dag. Fijn dat je erbij was vandaag bij GoFam en mijn eh, show. En ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag. Want dan zit ik hier weer. En dan is het alweer nieuwjaarsdag. En dan mogen we hier de ja, restjes oliebollen en appelflappen opeten. En dan ook nog eh, muziek voor je draaien. Lijkt me een hartstikke leuke dag. En ik hoop wel dat ik dan geen hoofdpijn heb van de champagne van eh, de nacht ervoor, zou je kunnen zeggen. Ik wens je een hartstikke mooie tweede kerstdag ook voor morgen. Een mooie dag vandaag en uh, mooie momenten met je familie. Als het je lukt vandaag natuurlijk. Want als je alleen bent is het natuurlijk wel even wat anders.